is afkomstig van legale importeurs, vermoedt justitie. De branchevereniging Consumentenvuurwerk Nederland noemt het een pijnlijke kwestie... De vereniging zegt bezig te zijn met het opzetten van een vergunningenstelsel om foute handelaren te kunnen weren. Dit jaar is al meer dan 200.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen, veel meer dan in voorgaande jaren. Dat komt mede door één hele grote partij van 90.000 kilo die in oktober werd onderschept in Hoofddorp en Duitsland. De politie hield toen drie mannen aan die ook in de legale vuurwerkhandel actief zijn. Op Schiphol is een man uit Paraguay aangehouden. Die probeerde 44 landgenoten Europa binnen te smokkelen. Ze deden zich voor als reisgezelschap met een mensensmokkelaar als reisleider. De marechaussee was over de zaak getipt en hield een groep Paraguayanen... die vooral uit vrouwen bestond, in de gaten. Hun reispapieren klopten niet. De 38-jarige mensensmokkelaar zit vast. De 44 anderen worden teruggestuurd naar Paraguay. Uit de loods in Maastricht is een carillon met 41 bronzen klokken gestolen. Het is van Frank Steins. Hij is behalve bijardier ook violist in het orkest van André Rieu. Steins bespeelde het mobiele carillon tijdens een tournee van Rieu. Daarna kocht hij het. Hij trad er afgelopen zomer nog mee op tijdens het Prinsengrachtfestival in Amsterdam. Zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher keert na ruim drie jaar terug als coureur in de Formule 1. De 40-jarige Duitser rijdt komend seizoen voor Mercedes. Schumacher wordt bij de renstal herenigd met teambaas Ross Brown, de man die ook bij al zijn eerdere successen was betrokken. Schumacher en Mercedes zijn nog in onderhandeling over een contract voor drie seizoenen. Het weer, veel bewolking, maar in Zuid-Limburg ook zon. Vooral langs de kust kans op een winterse bui. Vanmiddag is het tussen 0 en 2 graden. Morgen iets kouder, later kan het dan door sneeuw of ijzel zeer glad worden.